Clemens Peters met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken gaat dinsdag naar Bergen, waar tegen de wil van de gemeente een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel moet komen. Dat heeft de gemeente vanavond bekendgemaakt. Van der Burg zal tijdens een openbare raadsvergadering een toelichting geven op het besluit van het kabinet. Veel inwoners van de gemeente zijn verontrust over de komst van 150 tot 300 asielzoekers in een hotel in Albergen. De gemeente is boos dat het kabinet het besluit heeft doorgedrukt zonder de instemming van de gemeente te hebben gevraagd. De openingsrit van de Ronde van Spanje in Utrecht heeft gisteren ruim een kwart miljoen toeschouwers getrokken. Dat schat de organisatie van La Vuelta Holanda. Langs het parcours van de ploegentijdrit stond het publiek soms rijen dik de renners aan te moedigen. De rit werd gewonnen door de Jumbo-Visma-ploeg. En daardoor rijdt Robert Geesink van die ploeg morgen in de rode leiderstrui... als de renners van Den Bosch naar Utrecht fietsen. Experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap mogen van de Russische president Poetin de kerncentrale in Zaporizhia bezoeken. Dat zei de Franse president Macron na een telefoongesprek met Poetin. Oekraïne heeft om waarnemers gevraagd omdat de centrale geregeld onder vuur ligt. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de beschietingen. Atlete Femke Bol heeft voor een unieke prestatie gezorgd... door opnieuw goud te winnen op de Europese kampioenschappen. Nadat ze twee dagen geleden al de 400 meter had gewonnen... was ze gisteravond ook de snelste op de 400 meter horde. Bol is de eerste vrouw die dat is gelukt.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 Everything smells like sympathy ZFM Zandvoort. stiekem nog een beetje van me bent, toch gebruik me, oh gebruik me. Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar Ik lig alleen in bed, het is leeg en kil, ben altijd op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer, maar wanneer ik slaap hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik hoop, ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen ik het voordeel van de twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog. Nog uit je worden op de Bijbel. Oh yeah. Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht, dus alles dat je zei, dat is bedacht. Puur om mij te trekken, mij te hebben niet je macht als jou gelukt is dus. Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van Birkins Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de Zuid-Druk Sana gebruik me Gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh gebruik me Oh gebruik me Ik ben niet thuis waar Dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent.